Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-jury heeft gezegd blijft onduidelijk. In Brussel komen vanavond de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om te praten over de toekomstige samenwerking met de Verenigde Staten nu Donald Trump president wordt. De bijeenkomst is op verzoek van Duitsland. De Britse minister Boris Johnson heeft zich afgemeld. Hij heeft tegen andere Europese politici gezegd dat ze niet zo moeten zeuren over de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uit Nieuw-Zeeland worden geen slachtoffers gemeld na de zware aardbeving van vannacht plaatselijke tijd. Die had een kracht van 7,8. Er zijn ook geen meldingen van grote schade, maar het is er nu 6 uur in de ochtend. Er is een tsunami-waarschuwing van kracht voor de oostkust van het Zuider- en het Noordereiland en ook voor de Chatham-eilanden, zo'n 800 kilometer ten oosten van Nieuw-Zeeland. In Parijs zijn de aanslagen herdacht van een jaar geleden... waarbij totaal 130 mensen om het leven kwamen. President Hollande onthulde onder meer een gedenkplaat... bij het Stade de France. Ook waren er plechtigheden op andere plaatsen in Parijs... waar de terroristen zich opbliezen en mensen vermoorden. Inwoners van de stad is gevraagd om een kaars voor het raam te plaatsen. Vanavond is er in de Notre-Dame nog een herdenkingsbijeenkomst. En 7.500 docenten hebben tot nu toe in een week al een petitie getekend tegen het verplichte lerarenregister. In dat register moeten leraren melden hoe ze zich bijscholen. Vakbond Leraren in Actie is daartegen, omdat die registratie openbaar is en van bovenaf opgelegd. Tot nu toe was registratie niet verplicht. Het weer, regen of motregen. Morgen vanuit eh, het westen in het loop van de ochtend weer regen.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 Verderop tussen Blarikum en knooppunt Eemnes 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A8 Zaandam Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2. A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoevedorp 4 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 na een ongeluk.